In Rome hebben tienduizenden mensen een nachtwaken bijgewoond voor paus Johannes Paulus II, die vandaag zalig wordt verklaard. Reden voor de zaligverklaring is dat Johannes Paulus volgens het Vaticaan een non heeft genezen van Parkinson. Er zijn delegaties uit zo'n 60 landen. Namens Nederland woont minister Donner de plechtigheid bij. Het weer helder bij minima tussen 4 en 7 graden. Overdag opnieuw volop zonnig. Het is dan 16 tot 20 graden. En ook maandag en dinsdag is het nog droog en zonnig.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 that was not to be. In the twist of separation, you excelled. kleiner.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 路。 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl whisper my name I wanna run to you ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. 106.9 ZFN Does he ease your mind? Or does he break your stride? Did you know that love could be a shield? Yeah wat ben

you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 about my home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 cover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 De kolonel zelf zou ongedeerd zijn. Volgens een woordvoerder van de regering was het een doelbewuste aanslag op het huis van zoon Saif al-Arab, maar de NAVO ontkent individuen aan te vallen. De zoon van 29 die nu om het leven zou zijn gekomen trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. Koninginnedag is in het hele land gemoedelijk verlopen. Voor zover bekend hebben zich nergens grote incidenten voor gedaan. In Amsterdam werden ongeveer 200 mensen gearresteerd, net zoveel als vorig jaar. En het was op veel plaatsen enorm druk. Eindhoven raadde mensen op een gegeven moment af om nog te komen. En in Arnhem en Utrecht werd geadviseerd bepaalde pleinen te mijden. In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er zijn ook mensen gewond geraakt en sommige van hen zijn er slecht aan toe. Er zijn drie verdachten die zijn op de vlucht geslagen. Details zijn nog niet bekend. Mogelijk was het een criminele afrekening. In het noordoosten van China zijn bij een hotelbrand zeker 10 mensen omgekomen. Minstens 35 mensen raakten gewond. Het vuur brak uit op de eerste verdieping van een hotel in de stad Tonghua en was kort maar hevig. De oorzaak van de brand in China is nog onbekend. In Rome hebben tienduizenden mensen een nachtwaken bijgewoond voor paus Johannes Paulus II, die vandaag zalig wordt verklaard.